Je burgemeester Sharon Dijksma. Namens het college van burgemeester en wethouders bied ik mijn excuses aan voor de langdurige betrokkenheid van het Utrechtse stadsbestuur bij de koloniale slavenhandel en de onderdrukking en uitbuiting van de tot slaafgemaakten. Utrecht is niet de eerste stad die excuses aanbiedt. Eerder deden Amsterdam en Rotterdam dat ook al. Het Goffertstadion in Nijmegen is niet goed ontworpen. Vorig jaar stortte een deel van de tribune in. Nu blijkt dat die ontwerpfout in het hele stadion zit. Het zegt het ingenieursbureau dat er onderzoek naar deed. Er zijn inmiddels door het hele stadion extra metalen strips geplaatst. Daardoor kunnen supporters nu toch de tribunes op. Het is huilen bij de benzinepomp. De prijzen knallen de laatste tijd al omhoog. Maar door de crisis met Rusland en Oekraïne hebben ze nog een extra zetje gekregen. Je moet flink veel aftikken voor een litertje, vertelt mijn collega Nick Wouters. Bijvoorbeeld als je euro 95 gaat tanken, dat is nu 2,50 2,19. Ruim 2,19. Dat is een nieuw record, meldt United Consumers die die prijzen in de gaten houdt. En ook diesel is eh, ruim een halve cent duurder geworden. 1,87. Het gaat dan vooral om de tankplekken aan de snelweg. Bij een onbemande pomp in een stad of dorp krijg je nog wel eens wat korting. En Nederlands is hot in Italië. Staat in het AD. Er wordt aan vijf universiteiten daar lesgegeven in onze taal. En die opleidingen zijn hartstikke populair. De studenten gebruiken onder meer muziek. Ze beginnen bij Nielson. Maar dit is ook onderdeel van het lespakket. De dus stad kleedt zich uit. Ze zuivert als een bruid. Ik hoor haar zingen. Halleluja, halleluja, zingt ze heen niet per se Nederlands voor beginners zou je zeggen, spinvis. Maar toch werkt het dus wel, om je een idee te geven van de populariteit. Een paar jaar geleden waren er in Italië meer studenten Nederlands dan in ons land. Het weer lekker zonnig, lekker droog en een gaatje of 11. Morgen en overmorgen heb je je paraplu helaas weer even nodig. Maar komend weekend is het opnieuw lekker zonnig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Zigo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. you got me wanting you. One, two, three, four. This happened once before. it out vandaag begonnen met Stars on 45. En het heet dan ook Stars on 45. En ik ga door, heel toepasselijk, met Miss Montreal door de wind. Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht.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 You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there's suddenly about the dang dang dang ding a dong ding blue. Bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, dang, dang, dang, ding, dong, ding, blue. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Bert Kemper geboren in Hamburg 16 oktober 1923 en overleden in 1980 was een Duitse componist, arrangeur en big bandleider. Bert Keffer behoorde samen met Horst Wende, zijn ontdekker, Max Krager en James Lust tot de succesrijkste Duitse orkestleiders van na de Tweede Wereldoorlog in veelal Amerikaanse nachtclubs. Gedurende een korte periode trad hij op onder de pseudoniem Bob Parker. Met Wonderful by Night maakte Kemper in 1960 zijn grote internationale doorbraak. In 1961 stond zijn hit vijf weken nummer 1 in de Verenigde Staten. Dat was de eerste keer dat een Duitser een nummer 1 hit had in de Verenigde Staten. Een andere compositie van hem, Morgen, bereikte eveneens een grote klassering in de Amerikaanse top 20. Zijn absolute top bereikte Kemper met het nummer Stranger in the Night. Hier is Burt Kemper met Wonderland by Night. kust lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. Chuck Berry met Johnny Be Good. En ik ga door met Del Shannon met Runaway. je nieuwe energie en leer je te ontspannen. Bij genoeg aanmeldingen starten we weer op maandagavond met een aandagavondgroep van half negen tot kwart voor tien. Meld je snel aan via de website en locatie pluspunt Zandvoort Noord. En ik ga door met de Monkeys, Daydream Believer. Could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. of me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do we really dream Hoeveel A4'tjes komen er gemiddeld uit een boom? 8333,3, dat is het getal dat op internet rondspookt. Het komt van de website van non-profit organisatie Conservatre. En maar, klopt dat wel? Een blik in het kopieerhok leert dat in een doos A4-papier vijf pakken van elk 500 vel zitten. Dat betekent dat één boom goed zou zijn voor iets meer dan drie doosjes papier. Is dat niet een beetje weinig? John Domder van papierfabriek Sapi Maastricht zette zijn collega's aan het rekenen. Een naaldboom van 25 meter hoog met een stam van 30 centimeter levert zo'n 1040 kilo hout. Daarvan kon je 520 kilo droge cellulose maken, de grondstof voor papier. Een velletje printpapier weegt ongeveer 5 gram. Maar het bestaat maar voor 70% uit houtpulp. Er zit ook nog 25% vulstof en 5% vocht in. In een A4'tje zit dus 3,5 gram cellulose. Daaruit volgt dat je bijna 150.000 velletjes papier kunt halen uit één boom. Gemiddeld worden papiervezels 7 keer hergebruikt. Als je dat meetelt, kom je uit een boom 7 keer 150.000, ofwel 1.050.000 velletjes papier halen. Vergeet die 8333 dus maar. Het papier waarop quote gedrukt wordt weegt 70 gram per vierkante meter. Uit de vierkante meter komen ongeveer 8 vellen. En één quote telt ongeveer 29 vellen. Voor een quote is 3,6 vierkante meter papier nodig, wat 250 gram weegt. De Finse fabriek UPM-papier die ons papier maakt, laat weten dat er een 3,5 van hun bomen nodig zijn om 1000 kilogram van dit papier te maken. Uit één boom komt dus 285 kilo papier. Dan kun je ruim 1100 quote drukken en het papier van één boom. me on the chain Yes, they tried to break my power Oh, I still de George Baker Selection met Una Paloma Blanca. Beelden in Zandvoort. Het Zandvoort Museum toont een selectie aan beeldhouwkunst van hedendaagse Nederlandse kunstenaars. De kunstenaars laten zich inspireren door Zandvoort.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 Verfrissend, grensverleggend, optimaal. ZFM. Bonnie Tyler was een artiestennaam Ginnor Hopkins... en die is geboren in 1951 en in een Welse zangeres. Ze komt uit een gezin van zes kinderen. Haar vader was mijnwerker, haar moeder een opera-fan... en dat deelde haar passie voor muziek met haar kinderen. Dennis Joplin en Tina Turner waren haar grote voorbeelden. Na in verschillende bands gezeten te hebben en na verschillende artiestennamen... kwam ze uiteindelijk uit bij Bonnie Tyler. In 1975 nam ze haar eerste liedje op bij een platenmaatschappij, My My Honeycamp". De single werd geen succes. Haar tweede single, Last in France, toonde meteen haar vocale kwaliteiten en ze haalde de top 10 mee. Later werd er zelfs een Europese hit. Haar eerste album, in 1977, had een bescheiden succes... maar toch genoeg om door Europa te gaan toeren. Net voor het album werd uitgebracht... moest ze een knobbeltje op haar stemlanden laten wegnemen... Tegen doktersadviezen in sprak ze voor een genezen was en hierdoor kreeg ze een schor geluid in haar keel. Ze dacht dat haar zangcarrière over was, maar niets was minder waar. Haar volgende single, It's a Hard Edge, waar ze met een schorre stem zong, haalde ze de top 5 in Engeland, Europa en de Verenigde Staten, waardoor ze daarvoor het eerst kon gaan toeren. Hier is Bonnie Tyler met It's a Hard Edge.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 You can not forget all your troubles, forget all your cares, so go down. We can forget all our troubles, forget all Petula Clark met Downtown. Pop-up Museum Raadhuis. Een mooie, tijdelijke tentoonstelling met een unieke mix van een verzameling geluiddragers, klededrachten, boomhutten en historie. Raadhuizen in de oudbouw, beneden, van het Zandvoorts gemeentehuis. De organisatie ligt in de handen van het Zandvoort Museum. Geopend van vrijdag tot en met zondag, van half 1 tot half 5. De volgende is Eddie Cochran met Come On Everybody. Elvis Presley met Don't Be Cruel. En ik sluit het eerste uur af met Sam Cooke. Another Sunday Night. Another Saturday night that I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. Dig this. I got in town a month ago. I seen a lot of girls since then. If I could meet him, I could get him, but as yet I haven't met him. That's why I'm in the shape I'm in. Here another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now, how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. Now, another fella told me he had a sister who looked just fine Instead of being my deliverance, she had a strange resemblance to a cat named Frankenstein. Here another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now how I wish I had some shit to talk to. I'm in an awful way, yeah. It is another weekend, I ain't got nobody.